Die nemen de telefoon op of je kan met ze appen. Via de Rode Kruis hulplijn en de WhatsApp hulplijnen voor anderstaligen kunnen mensen vragen stellen over alles wat te maken heeft met het coronavirus. En kunnen ze hun, gewoon hun verhaal kwijt. Dus eigenlijk is het een luisterend oor voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Het Rode Kruis is sowieso super actief deze periode. Ze helpen ook bij ziekenhuizen en zorginstellingen om te zorgen dat verplegers en artsen meer tijd over hebben voor coronazorg. De Brexit-deal die eerder vanochtend was aangekondigd... laat, het zal je niet verbazen, nog even op zich wachten. Toch is er hoop op een akkoord vandaag, zegt Britse verslaggever van Sky News. We're not getting any um, negative soundings uh, or briefings this morning. So uh, I think the expectation is that there will be uh, news of a deal at some point today. De EU en Groot-Brittannië bakkeleien nog over de visvangst. Over de vraag hoeveel vissers uit Europa mogen vangen in de Britse gebieden. Tijdens de gesprekken zou elke vissoort afzonderlijk zijn besproken, van haring tot makreel. Voor de dierenambulance in Zaandam stond 2020 in het teken van een parelhoen. Parelhoen Houdini, een soort kip, ontsnapte begin dit jaar bij zijn baasje. En sindsdien rukt de dierenambulance bijna elke dag uit voor een vangpoging. En dan een, jaar lang, een jaar lang ongeveer. Elke keer kom je voor Jan Doedel, want hij vliegt elke keer weg. Hij is niet te pakken. Terwijl de dierenambulance medewerkers echt hun best doen. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee dus. Zelfs met hulptroepen lukt het niet. Zes politieagenten waren erin, die hadden hem ingesloten en ze zouden hem pakken. En fiep, hij vloog zo de boom in. En daar stonden ze allemaal, zes voor niks. In 2021 blijven ze het gewoon proberen. De dierenambulance wil Houdini graag naar een kinderboerderij brengen. Het weer op steeds meer plaatsen droog en breekt de zon door. Het wordt niet warmer dan 7 graden. Morgen, eerste kerstdag, een gaatje kouder. Langs de kust kan dan een buitje vallen.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 Ik, eh, heb jij je eerste kerstborrel achter mm, nee. Niet? Ik heb gisteren een, een gekocht, dus ik heb wel borrel hapjes gemaakt gelijk. <laughs> je bent er helemaal klaar voor. Hey, dat klinkt hartstikke goed. we zijn vandaag tot 12 uur bij je. En vandaag is het sowieso een hele goede dag op ZFM. Want er hebben heel veel gepresenteerde programma's. Want direct na ons komt eh, Jelmer. En eh, Jelmer heeft 2020 ehm, onder controle. Waarin hij vier uur lang gaat terugkijken op het afgelopen jaar. Dus een speciale eh, oudjaarsuitzending al. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Heel veel, heel veel live programma's vandaag. En uh, nou, wij hebben ook weer van alles in ons programma zitten. We hebben straks de top wie wat waar. Vorige week ging die over girls. Dus deze week gaat hij logischwijs over boys. En ehm, wat hebben we nog meer? Nou, heel veel kerstmuziek natuurlijk. En eh, ja, schroom vooral niet om te bellen uh, naar de studio 023 573 0393. Dat zeg ik goed. En eh, die herhaal ik straks nog wel een paar keer. En je kan het ook bereiken via Instagram, ZFM Live, laagstreepje Dromenzee. Dus voor al je platen, verzoekjes, mooie kerstverhalen, laat het ons vooral weten. En we zijn bij je tot 12 uur. En nou, deze vond ik wel toepasselijk voor een lockdown kerst. Moet hij het wel gaan doen natuurlijk. Altijd prettig. Ik was een beetje laat binnen. Dus mijn, eh, alles eh, staat een beetje zo half eh, scherp. Maar hier zijn we.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 Jazeker, goedemorgen Jan. Goedemorgen. We hebben twee uur lang kerstgezelligheid met heel veel ah. belletjes en sneeuw en... Uh, Verheug jij er een beetje op, kerstdagen? Ja, eh, ik vind het een beetje, een beetje, een beetje, een beetje natte bedden dit jaar. Ja, dat is waar. Dat is waar. Het schijnt kouder te worden. Dus dat, eh, ja, dat, zou ik dan wel weer mooi vinden. Dat vind ik er wel een beetje bij passen. Ja, precies. Hey, je hoorde net eh, de Drifters met White Christmas. We hebben hier even de, de, de, heel erg zeker gezet dat we alle microfoons uit hadden gezet... omdat we het probeerden mee te doen in onze laagste bas. Precies dat. En daarvoor eh, Miss Montreal met Being Alone at Christmas. Nou, als ze die dit jaar had uitgebracht, dan was die heel erg on the money geweest. Want eh, ja, dat is toch een beetje anders dit jaar. Maximaal drie mensen in huis. En eh, ja, iedereen is aan het goochelen met hoe ze dan toch hun, hun familie wel naar binnen kunnen krijgen. Of juist het allerbeste excuus te hebben om die schoonfamilie toch buiten te houden. Is het niet zo dat, want ik ben maar met twee met kerst, dat, dat ik er nog gewoon eentje aan jou kan geven? <laughs> ja, het zou kunnen. Zou kunnen. Nee, vast niet. Hey, um, we hebben wel een paar vaste dingen in het programma zitten. Zoals de top Wie Wat Waar. En die gaat deze week over boys. Dus heb je platen die over boys gaan... of zit het in de bandnaam boys... stuur het dan eens door. En uh, dan, eh, dan gaan we het voor je draaien zo. Naar, naar de volgende plaat. Bel 023 573 0393. Dat nummer? 023 573 0393. like fall with all ah, our hearts that thumping and you, a brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl. And whatever happened, the Tuesday and so slow. those walls, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha la la? just like that la la da grown. Cast my memory back there, Lord. Sometime I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you. My brown eyed girl. You, my brown eyed girl. Do you remember when?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 En jij bepaalt wat we draaien. En deze week gaan we op zoek naar drie platen over Boys. Dit is de top wie, wat, waar van donderdag 24 december. En dit is The Cure met Boys, Don't Cry. En dat was de eerste uit de top Wie Wat Waar over boys. Hey, en eh, deze kwam binnen van uh, uit, eh, uit Arnhem. Een vaste luisteraar sinds vorige week, hebben we gehoord. Dus dat is heel mooi. En, er komt echt van alles binnen. Dus dat is wel heel, dat is heel leuk. hoe heet het? even kijken. Boys Boys van Duran Duran is dat, hè? Uit mijn hoofd. Wat is dat weer? Welke? Boys, nou, nah, maar niet uit. <laughs> kan hem niet lezen. <laughs> dat is dan een mooie excuus. En, eh, ah. Wild Boys? Wild Boys. Dat bedoel ik. Dat is Duran Duran, ja. ja. Dit staat Duran Duran en Boys. Maar ik eh, krijg binnenkort een bril. En dan zijn dit soort dingen allemaal problemen van het verleden. Dus dat scheelt. En eh, de nummer twee wordt aangevraagd door Dirk uit Overveen. En hij zegt dat hij al jarenlang dikke fan is. En een poster hangt nou, niet meer boven zijn bed, maar vroeger wel. Dit is Britney Spears met Boys. For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. It's over now. I spotted you dancing. You made all the girls stare. Those lips and your brown eyes, and your sexy hair. I'll shake, shake my thing. I mean, you. Tell your boys you'll be back. I wanna see what you can do. Uh, what would it take for you to just leave with me? Uh, not trying to sound you, but me and you were meant to be. Yeah, you're sexy girl. Uh, I'm a nice girl, you know. Let's turn this dance floor into our own little nasty world. Boys, sometimes a girl just needs one. Yeah, I need Summer and to hold. I just want you to touch me. Boys, I girl that's with one. then she's in control. pull your girl off the dance floor. Whisper in her ear. Must have said something about me. now she's looking over here. You looking at me with that sexy attitude. With the way your girl's moving in. It puts me in the mood. Hey, yeah me. What would it take for you to just leave with me? Come on, I'm not trying to sound conceited, but me and you is destiny. I'm from N.E.R.D. Aren't you Britney? Let's turn this dance floor into a whole little nasty thing. Girls, I can't speak for no one. Girls, I'm gonna need there all the time. what are you waiting for? met Boys. Dat was het nummer 2 uit de top wie wat waar. En als ik zeg Nick, Brian, AJ, Howie en Kevin... dan zeg jij natuurlijk de Backstreet Boys. Inderdaad, dit is de nummer 3 uit de top wie wat waar. Backstreet Boys met eh, het nummer... Het is een fantastische intro die ik probeer vol te praten... maar net niet weet hoe dat die precies duurt. Ik denk dat ik maar stop met praten. Dit is top 3. again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I was dat Jamiroquai, White Knuckle Ride. En daarvoor hoorde je de type top wie, wat, waar over boys... met als laatste de Backstreet Boys met Everybody. Laten we eens even naar het nieuws kijken. Zie je nog eh, opvallende dingen in, uh, in Zandvoort? Nou ja, de oudere partij die heeft de tiental suggesties eh, geopperd... om het leed voor corona voor ondernemers en burgers te verzachten. Oké. Zo is het idee om coach in te zetten om ZZP'ers te helpen... Eh, mhm. met hun eh, financiële problemen en om hun bedrijf op, eh, op peil te houden. Uh, cultuurpas voor allerlei gemeentes. sportverenigingen contributie te, te vergoeden. Ehm, en het is een voorstel van de oudere partij hier in Zandvoort, hè? Yep. Ah, wat goed. Ja, ik, eh, ik ben benieuwd. Je, je, leest, eh, je leest er echt van alles over dat, eh, dat we nu, zeg maar, natuurlijk nu er echt in zitten... maar dat de klap hiervan pas, pas later komt. En ik denk, ja, zo met, met kerst is het ook wel heel raar. Ik eh, sprak gisteren met eh, de, de, eigenaar van de, van de Bruna. En die wilde eigenlijk eerst dichtgaan. Maar die zei ook van ja, weet je, de, de, iedereen, eh, vooral met kerst, iedereen zoekt elkaar op. Als je ziet hoeveel kaartjes er nu verstuurd worden. Ik las deze week dat PostNL nu per dag 1,7 miljoen pakketten uh, verstuurt. wat mensen bestellen, maar ook wat mensen allemaal elkaar toesturen. Want iedereen probeert toch op een of andere manier nog met elkaar in contact te blijven. Dus nou, klinkt als een goed initiatief dan. Ja, dat zou ik wel zeggen, ja. ja. Nou, laten we kijken. En ook eh, kerstkaarten. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar eh, dat was jarenlang eh, was dat eigenlijk helemaal uit zwang. Maar nu liggen er opeens weer fantastische, allemaal heel amerikaanse achtige kerstkaarten... met mensen met hun kinderen voor een kerstboom en een hond. Ik weet niet waar ze ze vandaan halen, maar de foto's zijn er. De hond? Ja. <laughs> <laughs> dus dat is helemaal goed. Hey, je luistert nog steeds naar Dromenzee en we zijn bij je tot 12 uur. En daarna, heel erg leuk, is Jelmer er met een vier uur lange eindejaarsaflevering uh, eh, 2020 onder controle. Dus we blijf vooral luisteren. Als is het sneeuw sneeuw sneeuwvalt, sneeuw valt. dan ben ik bij jou. Dan fluister ik het zacht onder de kerstboom, dat ik van je hou. En als ik in je ogen kijk, ogen kijk, dan weten we het allebei, allebei. Als is sneeuw sneeuwvlok op het dag valt, dan ben ik, ben ik, ben ik bij jou. Witte kerst, zo perfect geleden. Vorig jaar, mijn vrienden daar. Toch was ik niet tevreden. Bubbels bij de open haard. Tot stubbel, want jij was niet daar. De boom die staat, lichtjes aan. Voelt nog een beetje leeg, maar alles verandert meesters als de eerste sneeuw valt. Ja, en deze tijd is toch ook wel de tijd van lijstjes, hè? Eh, wat is het mooiste nummer? Wat is het meest gezocht, het meest gedaan, het meest gebeld? Ik denk dat het een raar jaar is wat dat betreft. En eh, ja, die, die volgende, heb, ben jij van de lijstjes? Ah, je kan niet echt omheen deze tijd van het jaar, hè? Nee, nee, nee. Ik, eh, vorige week eh, overviel je me met de vraag van... Eh, wat ben je nou eigenlijk het beste nummer van 2020? Ik weet het nog steeds niet eigenlijk. Uh, ah ja, dat is ook iets wat deze week anders kan zijn dan vorige week. Ja, ah, dat is waar. Nee, de, volgende die komt in heel veel lijstjes heel hoog binnen. En dat is Soul Drone van Direct. En het is... Ken jij het verhaal daarachter? Nee, het ja, dan moet ik hem ook eventjes... Dat, <laughs> dat was ik hoopte dat jij deze zou inkoppen. Maar eh, uit mijn hoofd... Nee, ik ga, het even, ik ga het even voor je opzoeken. Komen zo bij je op terug. Maar uh, het is, er zit een prachtig verhaal achter. Ehm, voor veteranen hebben ze geschreven. Ik, ik ga het zo even opzoeken. Maar goed, dit is dus Direct Soldier On. Most people buy it but you feel it's one that we can no longer afford. Direct. Nou, ik heb het even opgezocht. Ze hebben het in maart uitgebracht en het nummer is een eerbetoon voor iedereen die durft op te vallen in een wereld die eh, wordt geregeerd door angst. En het, nummer werd nog een keer beroemder toen ze het in eh, juni in eh, de Ridderzaal voor de Koning die, speelde op, op Veteranendag. Dus, dus dat is het. hey, we gaan even door. Wat is het weer? het eh, is een beetje een uh, druilerig eh, begin van de dag vandaag. Maar het gaat ondertussen een beetje opklaren in de loop van de middag. En het blijft een graad of 5 à 6. Morgen eerste kerstdag blijft het voornamelijk droog. En zal de zon zich niet laten zien. En het zou zomaar eens een graadje of 6 à 7 kunnen worden. Ah, Oké dan. Ryan Shaw, it only get better. Nou, dat geldt dus ook voor het weer. Yeah. You know, some people just don't realize that, you know. When it's, it's real... bad. It just, it just gets better. See, they trying to tell. Mama. 1999. Hey, uh, weet je, met kerst je hebt natuurlijk altijd ongeveer 15 eh, dezelfde platen die je altijd hoort. En elk jaar komen er toch ook wel weer een paar nieuwe platen bij. Die dan eh, hopelijk ook wel weer wat eeuwigheidswaarde hebben. En de, en de volgende die we gaan draaien is er een van Nederlands bodem. Het is namelijk de kleindochter van Piet Veerman. De nicht van Wim Jonk. Hou op. Echt waar. Vertel me weer. <laughs> Melanie Jonk. Uh, en eh, zij vormt eh, sinds dit jaar Mel and the Vintage Future. Wel een goede naam. Ja, zeker, zeker. En ik, ik wist ook eerlijk gezegd echt niet dat ze, dat ze Nederlands waren. Maar het is echt een topplaat. En het leuke is, het is een kerstmisnummer. Maar ja, luister maar even goed. Maar volgens mij zit er gewoon geen kerstbedden in. Dus even de clichés een beetje weten te ontwijken. Mel and the Vintage Future, it's Christmas. Maar blijf luisteren, want eh, volgende uur, in de tweede uur van uh, eh, Zee...